12 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het Emme een krans bij het monument bij het stadion. De rol van Frankrijk bij de razzia is nog altijd omstreden. De Joden werden opgepakt door de Franse politie. Het Front National vindt dat Frankrijk in de kwestie geen blaam treft. Bij verkeerscontroles in Eindhoven, Hapert en Veghel zijn vannacht zeven automobilisten hun rijbewijs kwijtgeraakt. Eén bestuurder reed 142 km per uur op een plek waar hij 50 mocht. Drie andere bestuurders reden zo'n 60 km te hard. Verder moesten 430 mensen blazen, zo schrijft Omroep Brabant. Elf mensen hadden te veel gedronken en mochten niet verder en drie moesten hun rijbewijs inleveren. Een groep nabestaanden van rampvlucht MH17 heeft gedemonstreerd voor de Russische ambassade in Den Haag. Ze verwijten Rusland dat het land de waarheidsvinding over MH17 hindert. Het is voor het eerst dat er openlijk wordt gedemonstreerd tegen de houding van Rusland. Morgen is het drie jaar geleden dat passagiersvlucht MH17 boven Oost-Oekraïne uit de lucht werd geschoten vanaf een plaats die in handen was van pro-Russische separatisten. De nabestaanden wijzen er onder meer op dat Rusland weigert met relevante informatie te komen en een VN-tribunaal over MH17 heeft tegengehouden. De Franse schrijfster Anne Gollon is overleden. Ze werd wereldberoemd met de populaire, populaire kasteelromans over Angélique. Ze schreef die voor een groot deel samen met haar man Serge. Hij overleed in 1972. In de jaren 60 draaiden ook in Nederland vijf films in de bioscoop... met de Franse actrice Michelle Mercier als Angélique. Anne Gollon was 95 jaar. Het weer, vooral in het oosten en noorden grijs en wat regen, later droog en wat zon...